Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan tijdelijk het bestuur van Venezuela overnemen. zei president Trump vanavond op een persconferentie. Ook zei de president dat hij Amerikaanse oliebedrijven naar Venezuela stuurt. Eerder deelde hij een foto van de opgepakte president Maduro. Daarop is te zien met een blinddoek en een koptelefoon. Volgens Trump wordt Maduro naar New York gebracht, samen met zijn vrouw. CNN meldt dat Maduro op zijn vroegst maandag voor de rechter komt. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor narcoterrorisme en het importeren van cocaïne. In Nederland reageren steeds meer politici op de Amerikaanse aanvallen. De acties verhouden zich volgens VVD-leider Jesse Gus niet tot het internationaal recht. Jetten van D66 sluit zich daarbij aan. Hij noemt Maduro een vrede dictator, maar deze aanvallen zijn volgens hem niet de manier om daarmee om te gaan. Eerder op de dag zei SP-leider Dijk dat de aanval zorgt voor internationale instabiliteit. PVV-leider Wilders keurt de Amerikaanse acties niet af. Volgende week is er een Kamerdebat over Venezuela. In Brabant is het lichaam gevonden van de vermiste Mick van 19. Zijn lichaam is gevonden in een kanaal in Helmond. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat zijn dood te maken heeft met een misdrijf. De jongen heeft een verstandelijke beperking. Hij verliet het huis van zijn ouders in de nacht van 1 op 2 januari. Op Schiphol worden ook morgen honderden vluchten geschrapt. Vanwege sneeuwval gaan ruim 300 vluchten niet door. Het gaat vooral om Europese vluchten. Gisteren en vandaag werden ook al vluchten geannuleerd vanwege sneeuw en harde wind. Het is onduidelijk of de problemen ook maandag aanhouden. Het weer, vanavond en vannacht opnieuw winterse buien. De temperatuur ligt rond het vriespunt en, kan nog steeds in, en het kan nog steeds in het hele land glad zijn. Morgen begint opnieuw met winterse buien. Later vooral in het zuiden droger en het wordt maximaal 4 graden.